Mijn naam is Angela, hey hallo. Welkom bij mijn swingende show. Mijn beste vriendjes zitten erbij. En alles draait lekker om mij. Shoopie doopie doo